1 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de opgestapte bewindslieden op Stelten en tevens zo snel mogelijk worden vervangen. Hun taken worden voorlopig waargenomen door minister Blok van Wonen, maar de oppositie vindt dat onverantwoordelijk. Veel fracties keuren het af dat Blok het departement van Veiligheid en Justitie er tijdelijk bij doet. In ieder geval tot na de verkiezingen volgende week woensdag. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de Teven-deal met premier Rutte. Die deal draait om afspraken die jaren geleden zijn gemaakt met een drugscrimineel. Gistermiddag kwam onomstotelijk vast te staan dat in de Tweede Kamer onjuist over de deal had geïnformeerd. In Tilburg is een vrouw die solliciteerde op een vacature als kassière bij een tuincentrum geweigerd omdat ze een hoofddoek draagt. De eigenaar van het tuincentrum zegt dat een hoofddoekje niet binnen de bedrijfscultuur past. Hij zegt dat hij ook geen personeel wil met neusringen en piercings. Het is wettelijk niet toegestaan om een werknemer te weigeren op basis van zijn godsdienst. Volgens het College voor de Rechten van de Mens moet iedereen op het werk in beginsel religieuze voorschriften kunnen volgen. Het dragen van een hoofddoekje valt daaronder. De politie heeft een man van 51 opgepakt in verband met de dood van Mariska Peters uit Nijmegen. Het lichaam van de vrouw werd vorige maand gevonden in de bossen van de Haterse Venne. Ze was toen al een paar weken vermist. Volgens de politie is de man een familielid van Mariska Peters. Omroep Gelderland meldt dat het een oom van haar is. Hij is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging... en zit in een open afdeling van de Pompenkliniek in Nijmegen. Het experiment Two to Drive, waarbij jongeren van 17 hun rijbewijs kunnen halen en autorijden, is een succes. Sinds de invoering vier jaar geleden zijn 100.000 jongeren geslaagd, meldt het CBR. Zolang ze nog geen 18 zijn, mogen de jongeren autorijden onder begeleiding van een coach, bijvoorbeeld hun ouders. Jonge bestuurders doen het bij het rijexamen beter dan ouderen. Volgens het CBR zijn jonge bestuurders meer gemotiveerd. Het weer droog en in het westen geregeld zon, geleidelijk ook elders meer zon. Het is vanmiddag 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show.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 nou, doe jij dat nou maar niet, gehad. Dat kan jij niet. Dat wil je natuurlijk wel zeggen, maar dat vind ik zo demotiverend. Bel jij daar nou maar iemand voor die dat wel kan. Ik krijg het niet over mijn lippen. Hij heeft altijd nog het idee dat hij dingen kan. Dus ik vind het zo flauw om te zeggen. Dus ja, dus hij was aan de slag gegaan boven. Het zag er al zich heel professioneel uit. Ja, hij floot erbij, zo, weet je. En had een potlood achter zijn oor gestoken. Ja. Zo'n plat potlood, weet je wel. En had ze broek een beetje laten zakken aan de achterkant. Ja. Ja, dat je zo heel professioneel zo'n stuk van die bilnaad zag inderdaad. Het schijnt hoe professioneler ze zijn, hoe meer, hoe meer bilnaad je ziet. Als je echt op het rozetje kan krijgen, dan heb je echt een vakman. Dan kijken, ja. Heb je, heb je een vakman te pakken inderdaad, ja. Alleen als je het echt rechtop kan kijken, dan is het maar goed. Maar in ieder geval, dus dat zag, ja, schijnt hoor. Ik heb het ook nog nooit gehad. Je hebt bijna nooit echte vakmannen. Maar in ieder geval, maar in ieder geval, hij was boven bezig. Dat was op zich wel even rustig, want er gebeurde er beneden tenminste geen ongeluk. Ja. Maar ja, op een gegeven moment roept hij naar beneden. Nou, hij doet het weer hoor, schat, als een zonnetje. Dus ik loop met het lood in mijn schoenen, loop ik die trap op. Ik weet nog net zo'n feestelijke grijs, weet ik zo, zo te trekken. En hij zegt, nou, jij mag de startknop indrukken. ja. Dus ik druk zo die startknop in. Boom! Dat hele ding ontploft natuurlijk. Kon je op wachten. De onderbroeken hingen in mijn oren. Echt, serieus. Nou ja, en toen is er iets geraakt. Ik denk de waterleiding of zo. Want het is helemaal gaan stromen. Dat is nooit meer opgehouden. Ik denk, nou ja, hij gaat wel iets doen met zijn duim of met een waterpomptang, weet ik veel. Maar ik zie hem zo, eh, dat ging helemaal in water vallen, ging het zo naar beneden, dat water. En ik zie hem zo als een soort omgekeerde zalm, zie ik hem zo die trap afgaan. Ja. Helemaal, helemaal naar beneden. Dat ik denk, wat gaat hij nou doen? Dan is hij de kelder ingedoken. Letterlijk en figuurlijk, want die stond inderdaad al helemaal blank... om zijn flessen wijn te redden. hij komt naar boven met twee van die flessen. Ik zeg, schat, die wijn blijft toch wel in die flessen zitten? Hij zegt, ja, maar de etiketten weken eraf. nou ja, fijn, dus hij was heel druk in de weer die wijn te rescuen. Want er ligt nogal wat, al die krankruis, weet ik veel. Nou ja, en toen ging de bel. Toen zei ik doe open, zijn het die kinderen. Ik zeg, jongens, pak je kleurpotloden maar vast. Ja. Want dat gaat niet helemaal goed hier. Maar die kinderen keken heel vrolijk rond. Die lopen weer naar buiten. Die komen even later terug met alle buurkinderen. Die hadden allemaal hun zwemspullen meegenomen. Die kleintjes hadden zelfs van die oranje opblaasbandjes, hadden die. Die vroegen nog heel beleefd aan mij of ik ze op wil blazen, ook nog. Ja, ik weet niet hoe dat thuis gaat bij die kinderen. We gaan zwemmen bij Kaanderop. Oh, hier zijn je zwemspullen, ja. Ja, maar die bandjes moeten nog opgeblazen. Oh, dat doen ze daar wel, ja. En het stom is, ik doe het ook nog. Ik sta inderdaad heel, heel braaf zo... voor die, die, bandjes op te blazen. En heel braaf zo om die armpjes te doen. Ik denk, anders verzuipen ze ook nog, ook nog. Nou ja, fijn, dus die kinderen waren op een gegeven moment heel blij van de bank af aan het plonzen. En, en tussen de tafelpoten door aan het, het om een tikkertje, doen weet ik het. Ja, lach er maar om. En hij zat op de tafel te proeven wat wat was. Ja. Ja. Ja. en ik weet bij god niet wat ik moet doen op zo'n moment. Ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik weet het nog steeds niet. Ik weet het morgen pas waarschijnlijk. Ik heb de verwarming een beetje hoger gedraaid. Ja. Jij ik vond het een beetje koud voor die kinderen om te zwemmen. Ja, het was een beetje een kille dag vandaag. Maar ja, fijn. Dus die kinderen, maar dat water, dat, dat steeg en dat steeg. En dat moet ongeveer... Maar bij ons zitten de stopcontacten zo hoog. Ja, en dat, steeg, en dat moet ongeveer zo'n beetje hier geweest zijn, dat water. En dat was dus precies het moment waarop ik zei... jongens, het spijt me heel erg, maar ik moet nou naar Utrecht echt niet leuk bij Het is echt niet leuk meer. Het is echt niet leuk meer. Van 12 tot 2, zie je van Lunst met Charles Duif. Elke dinsdag ben ik paraat, mensen. Bet your bottom dollar lipstick, lipstick on your collar. Bet your bottom dollar. When you left me all alone at the record hop, told me you were going out for a soda pop. You were gone for quite a while, half an hour or more. You came back a man, oh man. This is what I saw. Lipstick on your collar. lipstick on your collar. Mine was baby pink. Who walked in but Mary Jane? Lipstick all a mess. Were you smooching my best friend? Guess the answer's yes. A lipstick on your collar, so to tell on you. lipstick on your collar, said you were. Ja, zou dat nou ook vallen onder witte boorden qua eh, criminaliteit? Eh, lippenstift op je boord, zeg maar, mensen. Ik zou het, eh, ik zou het echt niet weten. Nou, in ieder geval, dit was natuurlijk Helen Shapiro, maar die had u al herkend. Pussycat. En nou is niet Mississippi, want die hebben we al honderdduizend keer gehoord. Nee, dit is Georgia. Pussycat met de eh, Georgia was dat, luisteraars. Nou, eh, Mississippi, ja, ik zei het al, die hebben we al 500.000 keer gehoord. Nee, 500.003 keer. Ja, zo is het. Ik heb precies de telling bijgehouden. Zal u niet geloven, het is ook niet zo. Maar goed, in ieder geval, <laughs> Ruben James, de Fico plaatje. Er is niemand minder dan Kenny eh, Rogers. Ruben James, in my song live again. In the phrases that I write. are just a few steps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James, will you still walk? the stains upon the plow. Loved you then and I love you now. Reuben James, Flora Gray. The gossip of Madison County died with child. Although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand to turn the other cheek. Well, there's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird fields of my mind? Faded shirt, weather brown, calloused hands upon the plow. Loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James dark, cloudy day that brought you from the field. And to your lonely pine box came just a preacher, me and the rain, just to sing one last refrain for Reuben James. Reuben James, will you still walk the furrowed fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, callous hands upon the plow. Loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed fields of my mind. Faded shirt, weather dry, kind of stands upon. niet zingen, hè? fantastisch. Kenny Rogers was dat met Ruben James. Ja, eh, luisteraars, u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Vooral blijven doen tot twee uur, hoor, want ik, eh, ik ben tot twee uur bij u. Maar als je het niet doet, ja, het is, het is jouw leven, it's your life, zeg ik maar. other broken hearts. truly fair. There's songs to sing her, trinkets to bring her, flowers for golden hair. I love she and she loves me, pardon if I boast. At times we fight on a little long night, but who loves her the most? My true denken aan zondagen. En dan praat ik over de jaren 50, luisteraars. Als ik als kind naar beneden kwam bij mijn ouders... dan eh, schalde dit door de kamer. Mijn vader had zo'n platenwisselaar, zo'n torens. En dan kon je dan tien singeltjes eh, met, met, met van die slipplakkertjes erop. was dan gleden die plaatjes als je een hele stapel had. Dan gleden die plaatjes... Eh, op mijn telefoon gaat. We gaan even, we gaan even thee drinken. Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Just me for you and you for me see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take upon my knee. T for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known twee geworden. De tijd gaat snel. En dan ga ik u eh, eventjes wat, eh, wat nieuws voorlezen, luisteraars. Gisteren, eh, ik heb het gisteren in de uitzending ook al gemeld... starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Elsbaggerstraat... en ook de Kuinderstraat. Nou, deze herinrichting die maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Entree Zandvoort. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase omvat het gebied van de Zeestraat tot de trap van het station. En de tweede fase omvat het gebied van de trap eh, naar de Kuinderstraat. Nou, naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april, dat is dus nog een maandje, of nee, ruim een maand moet ik zeggen, afgerond. Woensdag en donderdag, zo lezen wij op de site van de gemeente Zandvoort, www.zandvoort.nl. Woensdag en donderdag zijn er commissievergaderingen. De vergaderingen bestuur en middelen, die eh, op dinsdag normaal wordt eh, gehouden, die vervalt. In de commissie Ruimte en Economie staan eerste regels voor het parkeren op eigen terrein ter discussie. vervolgens is eh, door raadsleden aan het college gevraagd om actuele informatie over, u raadt het al, de windmolens, het bestemmingsplan, Kwangers van Uffertlaan 25 en de stappen... Eh, nou, dat heb ik met windmolens te maken. Eh, ik had dus informatie over windmolens. Ik moet het even anders voorlezen. Het bestemmingsplan Quarles voor, voor 25. En de stappen tot eh, een nieuwe retail, retail en horecavisie. Tot slot zal de gemeenteraad een aantal voorstellen bespreken... waarover 24 maart over een tijdje dus wordt besloten. En deze besluiten zijn van belang voor de voortgang van de nieuwbouw Prinsessenpark... bepalen van eh, de belangrijkste voorwaarden voor een nieuwe huisvestingsverordening... Eh, en het in orde houden van de rioleringen op woensdag zal de commissie Samenleving de ontwikkelingen en de zorg van huishoudelijke hulp gaan bespreken. Door klachten is onrust ontstaan over het verlenen van huishoudelijke hulp in Zandvoort. Nou, is niet alleen in Zandvoort, dat is eigenlijk in heel Nederland in diverse gemeentes eh, het geval. En sommige gemeentes doen het heel goed. En andere gemeentes hebben toch wat meer moeite om eh, die overgang van rijk naar gemeente in goede banen te leiden. Het college heeft gesprekken gevoerd met de zorgverlener en de raad informatie hierover gegeven. In de commissie eh, kan dit eh, worden toegelicht. hardlopers die mee willen doen aan de achtste editie van Runners World Zandvoort Circuit Run. En dat is eh, op zondag 29 maart aanstaande. Die hebben tot en met komende zondag 15 maart de gelegenheid om zich daarvoor in te schrijven. Het 12 kilometer parcours gaat over het racecircuit, strand en door het centrum van Zandvoort. De korte afstandsloop van 5 kilometer speelt zich volledig af op het asfalt van het circuit. In totaal, nou ja, schrik niet, worden 14.000 deelnemers verwacht. Bij inschrijving kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage doen aan het goede doel. De stichting Melanoom. Nou, melanoom dat staat dus voor een, eh, ja, zo'n nakankergezwel. Ja, een inwoner van Zandpoort-Zuid eh, zag zondag ineens een inbreker voor zijn woning staan. De bewoner was boven in zijn huis op de Wijnoldi Danielslaan... en die hoorde plotseling beneden geluiden. Hij dacht dat het zijn moeder was en riep haar. Maar toen hij naar beneden liep, zag hij een onbekende man in de hal... die eh, er onmiddellijk vandoor ging. De voordeur die bleek vernield. De politie liet nog een, uh, eh, burgernet oproep verzenden... maar de man is helaas nog niet gevonden. Dan de motorrijder. Die is maandagochtend, eh, eh, dus gisterochtend, gewond geraakt bij een verkeersongeval in Heemstede. De man reed even voor acht over de Zandvoortselaan... toen hij werd geschept door een auto die vanuit de Jacques Perklaan de Zandvoort-Salaan op wilde rijden... en helaas geen voorrang verleende. Bij de aanrijding kwam de motorrijder helaas ook ten val. En agenten die toevallig eh, in een politievoertuig achter de motorrijder reden die konden direct hulp bieden. De motorrijder had last van zijn arm. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld... maar gelukkig hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis. De motor kon na het ongeval niet meer verder rijden. In afwachting op de berger hebben de agenten de kruising deels afgesloten... en vermoedelijk heeft eh, de laagstaande zon een rol gespeeld bij dit ongeluk. Ja, en dan helaas nog een eh, motorincident. zijn best wel gevaarlijke dingen om op te rijden, luisteraars. Ook wel heerlijk met mooi weer, maar kijk uit als je op zo'n ding stapt. En eh, zet altijd een helm op en eh, draag beschermende kleding ook. Dat is mijn advies. Een motorrijder en een vrachtwagen zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen... op de Straatweg langs de A200 bij Haarlemmerlieden. De motorrijder raakte erbij gewond en is met onbekend lensel naar het ziekenhuis gebracht... De motorrijder die in de richting van halfweg, halfweg reed... botste eh, tegen de zijkant van een aanhanger... en kwam onder de vrachtwagen tot stilstand. De politie die is bezig met het onderzoek naar de toedracht van dit ongeval... zo erg zal het niet zijn met onweer. Nee, sterker nog, het wordt, eh, het wordt mooi weer en het wordt morgen ook een stralende dag. Afgelopen nacht, luisteraars, eh, viel er wat regen. Wat lichte regen en motregen, maar de regen is naar het oosten weggetrokken... en de rest van deze dinsdag blijft het lekker droog met geregeld zonneschijn. De wind waait vanuit het noorden tot noordwesten en is over, eh, overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 9 aan het vlak aan zee... tot ongeveer 11 graden elders in de regio. Vanavond en komende nacht is het over het algemeen vrij helder. En dan wordt het natuurlijk ook koud. En bij een afnemende noord- tot noordoostenwind daalt de temperatuur flink naar waarde rond het vriespunt. Morgen, ik zei het al, is het prachtig weer. Met volop zonneschijn. Het blijft overal droog. En er waait een uh, gedeeltelijk eh, matig tot eh, ja, ietsje heftiger toenemende wind naar het zuidoosten draaiend. En de temperatuur die stijgt naar waarde rond de 10 graden. De dagen daarna dan is het bewolkt, maar wel droog. Alleen vrijdag, heb ik begrepen, dan krijgen we weer regen. Regen en meteen die feestelijke muziek erachteraan. Ja, dat is helemaal niet goed eigenlijk. Nou vooruit, dan geef ik u gewoon 18 gele rozen. Eighteen yellow roses came today. Eighteen yellow roses in a pretty bouquet. When the boy came to the door, I didn't know what to say. But eighteen yellow what it said. I couldn't believe my eyes when I had read. Though you belong to another, I love you anyway. Yes, eighteen yellow roses be true. But now this box and the flowers in it, I guess there's nothing left for me to do. But that's to meet the boy that's done this thing. 18 yellow roses will wilt and die one day. But a father's love will never fade away. Will never fade away. Ik krijg al meteen telefoontjes van allerlei mensen die zeggen van dank voor die mooie rozen. Nou, eh, niks te danken, luisteraars. Ik heb ze graag gegeven. We gaan eh, een eh, Nederlandstalig werkje nog draaien... want daar krijg ik natuurlijk ook regelmatig verzoekjes via Facebook... om, om Nederlandstalige muziek. Henk Bernard, ja, die zie je ook regelmatig op TV Oranje voorbij komen, die man. best leuk hoor. En, dit gaat er nooit voorbij, zingt hij. Just as songs all nooit voorbij. Henk Bernard was dat eh, One Moment in Time. Volgens mij was die van, ik kijk even onno one want die is hier ook in de studio. Whitney Houston, One Moment in Time. Give me one moment in time. Dat ding, ja, hè? One more moment. One, one more moment. Nee, One Moment in Time staat hier. Want Gladys Grace, die zingt dat ook. En die wil ik gaan draaien. Gladys Grace met One Moment in Time. stem, Gladys Grace. Maar natuurlijk grote fan van Whitney Houston. En dit was natuurlijk ook een nummer wat ooit door Whitney Houston is uitgebracht. One Moment in Time. Schakelen we over naar Olivia Newton-John, want daar ben ik ook een fan van. En eh, dit is eh, eh, het nummer Where Have All The Flowers Gone? Oftewel, waar zijn alle bloemen nou gebleven? Dat kent u van Marlene Dietrich. Weißt du wo die bloemen sind? Die zingt dat met zo'n heese stem. Vind ik wel zo mooi. Olivia Newton-John. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where heb het er net met eh, Orno over. Wat eh. een mooie vrouw dat eigenlijk is, die eh, Olivia Newton-John. Ja, ze heeft ook een die vreselijke ziekte geleden. Ze geloof ik ook haar haren eraf geweest en alles daardoor. Door chemokuur en zo. Maar daar is ze weer helemaal van hersteld. Althans, zo heb ik het begrepen. En zij was natuurlijk toen al populair toen ze dit liedje zong. Maar ook in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80. Met Grease natuurlijk. Al die films eh, waar ook Bee Gees eh, eh, muzikaal op te horen waren. Maar ook John Travolta, die ik van de week in een film zag. Love from Paris. Weet je die film kent, Onno? Ik kijk even om het. Onno heeft als operator bij de, bij de bioscoop in Haarlem altijd gewerkt. Dus die kent zowat elke film. heeft hij wel een keer gezien. Maar eh, Love from Paris was een film met John Travolta. En het was alleen maar schieten en geweld en slaan en beuken. <laughs> Het was echt een, een, eh, een heftige film. En dat is een schril contrast als je hem dan eh, dit nummer hoort zingen. My love is no bottom, my love is no top. Ja, dat is hem niet, verdorie. Hè af en toe dan, uh, dan werkt de techniek niet mee, luisteraars. Maar ik ga, het, ik ga het opnieuw voor u proberen. Want ik probeerde eigenlijk eh, het nummer Sandy te zoeken. Eh, Sandy van John Travolta. Want die, die heeft dat gezongen. Dan had ik hem net voorstaan. Dan ben ik hem weer kwijt, verdorie. Nou, ik ga gewoon nog even verder spitten hoor. Je moet maar even wachten. Kijk, John Travolta, nee. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Is hem ook niet. Ik had hem net voorstaan. Grease, Sandy. Nou, zit hij daar dan bij? Pardori. Nee, ook niet. De computer die, eh, die laat me gewoon eh, verschrikkelijk in de steek nu. Ik ga weer kijken. Ja, nou heb ik hem. Nou, dit nummer bedoel ik. Stranded at the drive-in. Zo'n geweldig, geweldvolle John Travolta in die film Love from Paris kende me daar ook niet meer terug. En, en toen nog eh, een danser, werelds wereldsberoemdste danser. En ook met een zoetgevoerd stemgeluid in Greece. John Travolta over, over Sandy. En Sandy werd dan gespeeld door Olivia Newton-John. Ja, luisteraars, ik ga eruit met een beeteltje. Dat eh, doe ik speciaal voor Ruud Jansen. Die luistert misschien ook wel mee. Ruud, jij bent er morgen weer uh, bij ZFM Zandvoort. Met weer een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Dat geldt ook voor de donderdag en de vrijdag. Dan is Ruud er weer. Ik ben er vrijdag weer vanaf... Nee, ik ben er donderdag alweer. Uh, S'avonds vanaf 10 uur tot 12 uur met tussen en vloed. En vervolgens vrijdag eh, ben ik met eh, Zandvoort draait door... om vijf uur weer aan de beurt bij de radio. Gezellig hoor. We gaan eh, eruit met de doktersbehandeling.